Alle schutters waren in Libië getraind. De muur om terroristen tegen te houden wordt 160 kilometer lang. Hij wordt eerst van steen, later moet er een elektrisch hek komen. Griekenland heeft alleen nog vandaag om met een acceptabel hervormingsplan te komen. Dinsdagavond stelden de Europese lidstaten de Grieken een ultimatum. Vandaag moeten er gedetailleerde plannen komen voor onder meer het belasting- en pensioenstelsel. Zondag nemen de leiders van de Europese lidstaten een definitief besluit over Griekenland. De Griekse banken blijven in elk geval tot maandag dicht. Ze hebben dringend behoefte aan extra noodsteun van de Europese Centrale Bank. Maar de ECB wil geen extra geld voor de Grieken vrijmaken. Minister van der Steur laat onderzoek doen naar de nekklem. De Inspectie voor Veiligheid en Justitie bekijkt of de politie die wurggreep nog wel mag toepassen. Aanleiding voor het onderzoek is de dood van de Antilliaan Mitch Henriques. Bij zijn arrestatie in Den Haag hield de politieagent met de nekklem in bedwang, waarna Henriques door zuurstofgebrek overleed. Het plan voor een grote moskee in Gouda gaat niet door. Bij de stemming in de gemeenteraad waren 17 raadsleden voor en 18 tegen. Het was aanvankelijk de bedoeling dat er in de moskee ruimte zou komen voor 4500 mensen. Buurtbewoners in Gouda verzetten zich daartegen en het plan werd teruggebracht tot 900.